Kom naar huis, kom naar huis, lieve schat. Zonder jou is het stil, Yvonne. Want we missen jou zo, weet je dat? Ja, als meisje Yvonne is gaan zwerven. Naar het zuiden, heel ver bij ons vandaan. Maar als zij weer naar ons wij weer met haar dansen gaan. Kom naar huis, kom naar huis, Yvonne. Kom naar huis, kom naar huis, lieve schat. Zonder jou is het stil, Yvonne. Want we missen jou zo, weet je dat? Waarom heb jij ons plotseling verlaten? Want we hebben om jou toch zo verdriet. Kom terug en we zullen vergeven dat je ons hier alleen achterliet. Kom naar huis, kom naar huis, Yvonne. Kom naar huis, kom naar huis, lieve schat. Zonder jou is het stil, Yvonne. Want we missen jou zo, weet je